In 2021 zou hij zich ernstig hebben misdragen op een filmset van een andere film, zegt correspondent Frank Renaud. En hij heeft zich toen schuldig gemaakt, zegt de rechter, aan seksueel geweld jegens twee vrouwen die allebei ook op die filmset werkten. Hij zou hun lichamen hebben betast tegen de zin van de vrouwen. Hij zou grove beledigingen hebben geuit tegen de vrouwen. En hij zou ook bedreigingen hebben geuit. Gérard Depardieu hoeft niet de bak in, want hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden. Dat betekent dat als hij nog een keer de fout ingaat, hij alsnog de cel in moet. Scholen in Oude Pekela in Groningen zijn vandaag dicht vanwege een grote brand in de buurt. Die brak gisteravond uit in de opslag van een hennepvezelfabriek. Je hoort de burgemeester. We staan hier, je ruikt het, je ziet de auto's onder, onder het as liggen. We zijn, de scholen zijn dicht, we zijn aan het vegen. Eh, maar laten we ook één ding helder zijn. Er is gelukkig niemand bij omgekomen, iedereen leeft nog. Het gaat hier om materiële schade. Dus ja, in dat opzicht ehm, ehm, moeten we even schouder aan schouder staan om elkaar te helpen. Eh, maar ook hier komt Pekela weer bovenop. Ja, het is nog niet bekend wanneer de scholen weer open kunnen. Het aantal jongvolwassenen met kanker neemt toe. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland. Vorig jaar kregen bijna 4200 mensen tussen de 18 en 39 jaar te horen dat ze kanker hebben. 35 jaar geleden ging het nog om zo'n 3100 mensen. Volgens onderzoekers van een kankercentrum komt het voor een deel door leefstijl, meer stress, minder beweging en het eten van bewerkt voedsel. En de NAVO-top is pas volgende maand, maar nu al houden studenten een schaduwtop. Vandaag en morgen spelen ze zo reëel realistisch mogelijk de NAVO-top na... in het provinciehuis en gemeentehuis in Assen. Studenten van meerdere opleidingen doen mee. Sommigen beveiligen de top en anderen spelen een NAVO-land, zegt deze schooldirecteur. Ze hebben zich echt eh, behoorlijk moeten voorbereiden om te kijken... wat voor standpunten de verschillende delegaties en de belangen van de verschillende NAVO-lidstaten eh, eh, hebben. En ja, dat kost toch wel veel tijd om in te lezen, voor te bereiden. En dat gaan we straks zien in de twee dagen dat ze gaan debatteren. Ze gaan het onder meer hebben over het ophogen van het defensiebudget van de NAVO-landen.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 Op de A4 nog eentje van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Nieuwe Meer. Sta je iets meer dan 5 minuten in de file. Ook op de A9, Alkmaar Amstelveen bij Amstelveen Stadshart 5 minuten. En op de A27 Almere Utrecht bij Huizen ook 5 minuten extra reistijd.